Mark Visser met het NOS-journaal. Bank en verzekeraar ING heeft weer een deel van de staatssteun afgelost. ING betaalde ruim 1,1 miljard euro terug aan de staat... waarvan 375 miljoen euro rente- en boetebetaling. En daarmee heeft ING in totaal ruim 10 miljard euro betaald... waarvan zo'n 2,5 miljard aan rente- en boetegeld. ING kwam een week geleden de Europese Unie overeen dat het bedrijf meer tijd krijgt om de volledige staatssteun terug te betalen. Uiterlijk in 2015 moet ING nog 3,3 miljard euro terugbetalen. De jongen die zaterdagochtend door de politie werd neergeschoten op het Haagse station Hollandspoor droeg geen wapen, meldt Omroep West op basis van verschillende bronnen binnen en buiten de politie. De jongen van 17 overleed later aan zijn verwondingen. Volgens West was de politie naar Hollandspoor geroepen omdat er een gewapende man zou rondlopen. De jongen kreeg het bevel zijn handen omhoog te doen, maar hij zou naar zijn middel hebben gegrepen en daarop schoot een agent hem neer. Vandaag komt het OM met een verklaring. In Bangladesh zijn duizenden fabrieksarbeiders de straat op gegaan. Ze zijn woedend omdat er zaterdag bij een brand in een textielfabriek zeker 112 collega's zijn omgekomen. De demonstranten eisen dat de verantwoordelijken worden gestraft. Ze blokkeren wegen, vernielen auto's en gooien met stenen naar fabrieken. De brand brak uit op de begaande grond van de fabriek, waarschijnlijk door kortsluiting. Nederlandse natuurorganisaties moeten op regionaal niveau gaan samenwerken in een nieuwe organisatie onder de naam Nationaal Erfgoed. AWB-directeur Van Woerkom presenteert vandaag op een congres van natuurmonumenten een reorganisatieplan waarin de samenwerking wordt uitgewerkt. Van Woerkom zegt dat het bezoekers niet uitmaakt of ze in een bos van staatsbosbeheer, natuurmonumenten of van provinciale landschappen lopen. Hij pleit daarom voor samenwerking per regio. De samenwerking kost 1500 banen. Schrappen van banen is volgens de ANWB-directeur onvermijdelijk... omdat de sector door het schrappen van subsidies wordt gedwongen te bezuinigen. Het weer toenemende bewolking met kans op regen. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staan files van 5 kilometer of langer op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Laren en Inbrugge 5 kilometer en richting Amsterdam staat tussen naar de Knoop en Diemen 10 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. A6 richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenbergen 7 A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk Oost en Knoopend Badhoevedorp 9 kilometer. Op de ring Amsterdam de A10 tussen Knoopend Amstel en Osdorp 5. A12 richting Den Haag tussen Zevenhuis en Zoetermeer 10 kilometer na een ongeluk. Inmiddels zijn alle rijstroken weer open. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Dodewaard en Tiel 5 kilometer. A27 Almere richting Utrecht tussen Knoopend Eemnes en Knoopend Lunetten 20 kilometer na een ongeluk. Bij knopen Lunetten is de rechterreis ook dicht. Daardoor staat het flink vast op de A28 richting Utrecht. Tussen Leusden en knopen weer 15 kilometer. A44 richting Amsterdam. Tussen Warmond en Knoopend Burgerveen staat 7 kilometer na een ongeluk. En op de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Tussen Rozenburg en Knoopend Benelux.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 Let's shout. Shake your body down to the ground and stand. Let's shout. Shake your body down to the ground. You tease me with your loving, doubly hard to get. I do know your soul and you do your best.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 www.zfmzandvoort.nl respected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep. Oh, my world at night to a place in the past we've been cast out of. force us to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. But I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us picture of you. ah, those were the happiest days of my life.